De media vandaag creëert onvervulde wensen. Ongelukkige mensen. Dat ik niet eens meer weet in welke zakdoek ik moet niezen. Er is te veel om uit te kiezen. Dus zonder jou kan ik niet slapen. Geen gedachten even aan mijn kop. Zonder jou kan ik niet slapen. Nee. we zo braaf. tot ze bommen weer gaan gooien. Met onze vrijheid lopen klooien. Want alleen wil niemand zijn in een oneindige ruimte. Gevangen zonder buiten. Zoeken naar verleiding en snakken naar beveiliging. zonder jou kan ik niet slapen. Geen gedachten even aan mijn kop. Zonder jou kan ik niet slapen. Nee, over en uit. Ah, over en uit. en uit, aan, overeind.